Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Israëlische stad Tel Aviv zijn opnieuw mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de rechtse regering van premier Netanyahu. Lokale media spreken van het grootste protest tot nu toe met zo'n 100.000 mensen. Ook oud-premier Lapid was bij het protest. De demonstranten zijn tegen de hervormingen die de regering wil doorvoeren. Die moeten ertoe leiden dat het Hoge Rechtshof minder macht krijgt. Het is de derde week op rij dat er wordt gedemonstreerd. In andere steden in Israël werd ook geprotesteerd. De Haagse band Goldband heeft de popprijs 2022 gewonnen. Dat werd bekendgemaakt op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. De band krijgt 10.000 euro en een beeld van Theo Makai. Volgens de jury had Goldband afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek. Als soundtrack van de post-corona-tijd. Met optredens vol knaldrang, het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een breed publiek. De grootste hit van Goldband is het nummer Noodgeval. Veel huishoudens gaan er dit jaar op vooruit vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het Nibud. Het komt vooral door de compensatie van het kabinet. Zo gaat de arbeidskorting omhoog, net als veel cao-lonen. Ook toeslagen en uitkeringen gaan omhoog. Als de inflatie 3,5% blijft, neemt de koopkracht toe met tussen een half tot ruim 8%, zegt de budgetvoorlichter. De toeristische hotspot Machu Picchu in Peru is voorlopig dicht. De overheid doet dat vanwege de politieke onrust in het land. Bij protesten tegen de regering zijn al tientallen mensen om het leven gekomen. De voormalige Inca-nederzetting trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers. Het weer, het koelt af naar rond het vriespunt. Lokaal is er wat nevel of mist. Morgen vooral in het westen wat zon, in de rest van het land bewolkt. Het wordt een graad of drie. In Midden- en Zuid-Limburg valt er in de middag ook wat sneeuw of natte sneeuw.